Dik de met het NOS Journaal. De FNV is bereid om de WW-premie weer door de werknemer zelf te laten betalen. Volgens de FNV moet daar dan wel tegenover staan dat het kabinet tijdens de komende bezuinigingsronde niet gaat morrelen aan de hoogte en duur van de WW-uitkering. FNV-voorzitter Jongerius presenteerde vanochtend een alternatief plan voor de economie. Jongerius pleit daarin onder andere voor meer investeringen in besparing van energie. Vorig jaar hebben een kleine 12.000 mensen asiel aangevraagd in Nederland. Een daling van 13% ten opzichte van 2010. Uit CBS-cijfers blijkt dat de grootste groep asielaanvragers uit Afghanistan komt. CBS noemt de daling niet uitzonderlijk. Het aantal mensen dat asiel aanvraagt schommelt al jaren rond de 12.000 per jaar. CBS meldt de, verder dat het aantal Somaliërs en Irakezen dat in Nederland wil wonen is teruggelopen. Dat zou komen doordat het beleid voor die groepen is aangescherpt. Het aantal bijstandsuitkeringen is vorig jaar licht gestegen. Eind december werden 316.000 uitkeringen verstrekt, 9.000 meer dan eind 2010. De stijging was bij mensen tussen de 27 en 65 jaar. Het aantal jongeren dat in 2011 een uitkering kreeg daalde. Sinds 2009 stijgt het aantal mensen dat bijstand krijgt gestaag. Die stijging verschilt per stad. In Almere liep het aantal bijstandsuitkeringen de afgelopen twee jaar met 46% op. In Breda was dat slechts 1%. Feyenoord-spits Fernandes is door de aanklager betaald voetbal voor vijf wedstrijden geschorst. In de wedstrijd tegen PSV zou Fernandes zijn tegenstander Marcelo een kopstoot hebben gegeven. Voor de aanklager telde mee dat Fernandes in november ook al was geschorst na wangedrag. Hij mocht toen zes wedstrijden niet meedoen omdat hij een tegenstander had geslagen. En vorig seizoen was Fernandes drie wedstrijden geschorst voor natrappen. Het weer eerst nog bewolkt, nevelig en hier en daar mist. Vanmiddag vrijwel overal droog. Het wordt 9 graden aan zee en een graad of 13 in het binnenland.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 kind disaster and the things that I would see I never found but I'm telling you that I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul.